uit Amsterdam weigerde dat omdat ze het een schending van haar privacy vindt. Voorlopig is de Raad van State het daar dus niet mee eens. De bewoners van twee asbestflats in Utrecht mogen nog zeker twee weken niet naar huis. In en eh, rond de woningen is bruin asbest gevonden. In sommige woningen heel weinig, in andere meer, soms binnen, soms buiten op de balkons. Het asbest kwam vorige maand vrij bij een renovatie. Meteen na de ontdekking werden de bewoners in de omgeving geëvacueerd. De veiligheidsregio Zeeland heeft groot alarm geslagen nadat in een kreek in Ouwekerk een giftige alg was gevonden. Na metingen heeft de veiligheidsregio een zwemverbod voor de hele Ouwekerkse kreek afgekondigd. De gevonden alg, dinoflagellaat, maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Vorige week ging een hond dood die in de kreek had gezwommen. De Amerikaanse componist Marvin Hamlisch is overleden. Hij componeerde voor tientallen musicals en films, waaronder A Chorus Line en The Sting. Hamlisch won onder meer drie Oscars. Ook de muziek voor de James Bond film The Spy Who Loved Me is van hem. Hamlisch was 68 jaar. En de Wageningen Universiteit vraagt mensen rattenkeutels op te sturen. De universiteit onderzoekt de resistentie van bruine ratten tegen rattengif. Volgens de onderzoekers zijn wilde bruine ratten, ook wel rioolratten, steeds beter bestand tegen het bestaande rattengif. Dat is gevaarlijk omdat ze ziekte overbrengen, zoals de ziekte van Weil. Door de gegevens over resistente ratten te koppelen aan het adres waar ze zijn gevonden, kan meer duidelijk worden over de verspreiding van de resistente ratten. Het weer.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 Yet it seems all amount to what I want to Draw the words from my lips. Put me on a ship, I will go. I will go, go. I will go. I will go, go. I will go. puedo fino a te amarte all'immenso per me.